Nu worden er nog zoveel verschillende soorten plastic gebruikt dat een groot deel van het afval moeilijk kan worden hergebruikt. Onder de elf multinationals zijn Unilever, Coca-Cola, Pepsi en L'Oreal. Samen produceren ze meer dan 6 miljoen ton plastic afval per jaar. In Cambodja zijn tien buitenlanders, onder wie een Nederlander, aangehouden voor pornografisch dansen. Ze maakten deel uit van een groot gezelschap dat feest vierde in een vakantiehuis, niet ver van het beroemde tempelcomplex Angkor Wat. De Cambodjaanse politie heeft foto's vrijgegeven. Daarop zijn feestgangers in normale kleding te zien... die volgens de politie seksueel suggestieve poses aannemen. Dat wordt in Cambodja gezien als pornografie en is strafbaar. Behalve de Nederlander zitten vijf Britten, twee Canadezen, een Noor en een Nieuw-Zeelander vast. Ondanks het slechte weer waren gisteravond 40.000 mensen aanwezig... bij de officiële opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Burgemeester Kroonen is over dat aantal erg tevreden. Gisteravond leek het erop dat de pleinen in het centrum van Leeuwarden... niet helemaal vol zouden stromen. Maar vlak voordat het programma begon werd het toch drukker. Ook de koning en koningin waren erbij in Leeuwarden. In de eredivisie heeft AZ in Tilburg met 2-0 gewonnen van Willem II. Beide doelpunten vielen in het eerste kwartier. Eerder vandaag won Feyenoord thuis met 3-1 van ADO Den Haag, waarmee de Rotterdammers opklommen naar de vierde plaats. Ajax kwam bij FC Utrecht niet verder dan 0-0 en staat daardoor nu 7 punten achter op koploper PSV. Een degradatiekandidaat Roda JC won thuis met 2-1 van Excelsior. Het weer. In het noorden valt af en toe wat motregen. In het zuiden is het droog. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen is het nog steeds zacht. Het wordt 9 tot 12 graden. Ochtends is het overwegend droog, maar in de middag gaat het regenen. Dit was het NOS Journal.